Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook tegen de tweede verdachte in de zaak van de dood van Lotte uit Almelo is de maximale straf geëist. Het lichaam van Lotte van 14 werd in januari gevonden in een sloot bij een industrieterrein. Twee broers staan terecht in de zaak. Er zou ruzie zijn ontstaan nadat ze allebei een relatie met een meisje hebben hadden gehad. Tegen de oudste broer werd vorige week al jeugdgevangenis en jeugd-TBS geëist. En tegen de jongste is vanochtend een jaar jeugdgevangenis en jeugd TBS geëist de maximale straf die een minderjarige kan krijgen. Over twee weken bepaalt de rechter welke straf de broers echt krijgen. Angela Merkel is nu echt geen bondskanselier van Duitsland meer na 16 jaar. Is ze opgevolgd door Olaf Scholz. Hij heeft net zijn eed afgelegd. De vraag is nu natuurlijk, wat gaat Merkel doen? Correspondent Charlotte Waiers is ook benieuwd. Ja, dat is een goede vraag. Eh, ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze ernaar uitkijkt om een beetje meer te kunnen gaan slapen. En dat ze ook niet meteen elke uitnodiging zal gaan aannemen die eh, eh, haar kant op komt. Verder zegt ze, ja, het kan zijn dat ik uit gewoonte nog regelmatig denk... goh, welke beslissing moet ik nou nemen? Hoe moet ik het land besturen? Maar dan zal ik uiteindelijk bedenken, dat is niet meer aan mij. De Nederlandse staat wil een heel duur schilderij kopen. Het gaat om een werk van Rembrandt van bijna 400 jaar oud, De Vaandeldrager. Het is nu nog van een Franse familie. Ons land heeft er 150 miljoen euro voor vrijgemaakt. Als de aankoop helemaal rond is, dan gaat het schilderij van Rembrandt op tournee naar alle provincies... en uiteindelijk komt het in het Rijksmuseum te hangen. En in Noord-Holland zijn zo'n 2000 mensen apetrots. Het zijn de inwoners van Abbekerk. Dat is het dorpje waar S10 is geboren en opgegroeid. Gisteren werd bekend dat zij volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. Op haar oude basisschool zijn ze daar erg enthousiast over, zegt juf Hanneke. Die heeft haar zelf nog, zelf nog les gegeven. Stien zei zelf van dat ze helemaal ontplofte van... Eh, trots. Nou, dat waren we hier op school ook. De appjes die vlogen in het rond. Maar helemaal verrast is juf Hanneke nou ook weer niet. Vrolijke meid wilde altijd zingen, dansen, toneel spelen. Dat was haar leven. En ze zei toen al, ik ga beroemd worden. Dus ze wist het toen al. Het Songfestival is volgend jaar mei in Turijn in Italië. Het weer, wolken en zon. In het westen kan wel een bui vallen. Het wordt een graad of 6. Morgen meer bewolking en wat buien. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De Schipholtunnel die staat in storing en die eh, ligt in de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je daar last van. Bij knooppunt Badhoevedorp 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 When Amsterdam is golden in the morning, Margaret brings him breakfast, and she believes tulips bloom beneath the snow. He's mad as he can be, but Margaret only sees that sometimes. Sometimes she sees her unborn children in his eyes. Let us go to the banks of the ocean, where the walls rise above the cider's eaves. But dear Margaret remembers that for me. The Dutchman still wears wooden shoes. His cap and coat are patched with the love that Margaret sewn Sometimes he thinks he's still in Rotterdam fishes tugboats down canals and calls out to them when he thinks he knows the captain. Till Margaret comes to take him home again. Through the unforgiving streets that trip him though she holds his arm. Sometimes he thinks that he's alone us go to the banks of the ocean in. She winds his muffler tighter. They sit in the cave. comes a line or two, they hum together in the night. The Dutchman falls asleep, and Margaret blows the candlelight. Let us go to the banks so ben het eerste uur begonnen met The Celtic Thunder, The Dutchman. En ik ga door met Beverly Craven met Promise Me. All Summer Long. Bijeenkomst voor naasten van familie met autisme. 5 januari van half 11 tot 9 uur s avonds. Let op de wijzigingen van de locatie. Hij is verhuisd naar het jeugdhuis van de protestantse kerk, kerkplein nummer 1 in Zandvoort. Je kunt je aanmelden bij Esther Madeira. E-mailadres e.madeira.plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 199 49 748. Ik herhaal 06 199 49 748. Everybody needs a someone waiting to be there when things are met Never Let Her Go. Wijzigingen voor, door de nieuwe maatregelen van de belbus. Door de nieuwe maatregelen kan de belbus slechts twee personen tegelijk vervoeren. Vervallen zijn herstel het samen van vrijdag 10 december van 2 tot 4. Yoga in de avond vervalt ook. Zwemlessen in de avond vervalt. Herstelgroep Verslaving gaat door in Pluspunt op dinsdagavond van half acht tot negen.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 In Nederland was de plaat op zondag 1 december een speciale aanbieding op Radio 3. De plaat bereikte in zowel de Nederlandse top 40 als de Nationale Hitparade... die vanaf 5 december 1985 door de Tros werd uitgezonden, de tweede positie. Ook in België behaalde de plaat de tweede positie in de Vlaamse Ultrapop 50... terwijl in de Vlaamse Radio 2 Top 30 de 16e positie werd bereikt... Het lied is geïnspireerd op het boek The Broken Wings van 1912, geschreven door Kahil Gibran. Het boek gaat over twee mensen die heimelijk verliefd elkaar zijn en elkaar stiekem ontmoeten. Als ze betrapt worden, heeft het grote gevolgen waar ze gebroken mee moeten leren leven. De liedtekst bevat de dus zin Take this broken wings and learn me fly, die ook in de nummer Blackbird van de Beatles te vinden is. Dat is waarschijnlijk toeval. Hier is Mr. Mister met Broken Wings. to Z. There is no question. ZFM. Adams met Here I Am. Vier clubs uit Zandvoort hebben de afgelopen maanden meegedaan aan de grote clubactie. De leden van Sporting OSS, de Zandvoortse hockeyclub, de Dance Academie en SV Zandvoort hebben zich ingezet voor de lotenverkoop. Met een gezamenlijke resultaat van ruim 6000 euro. Landelijk werd nog nooit zoveel geld opgehaald met de grote clubactie en dat gold ook voor Zandvoort. 80% van de opbrengst gaat direct naar de verenigingen. Het overige bedrag is voor de prijzen geld dat met de loten kan worden gewonnen. Veel leden gaan nog gewoon langs de deur, dat blijft een belangrijke manier van werven. Maar vele tieners sturen liever een WhatsApp-bericht naar familie en vrienden... of posten hun verkooplink op de social media. Dat heeft bijgedragen aan de hogere opbrengst dan in alle voorgaande jaren.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 Alle appartementen waren namelijk binnen de kortste keren verkocht. De interesse bleek zelfs vele malen groter dan het aanbod, waardoor er geloot moest worden. Zodra alle gelukkigen de kopersovereenkomst getekend hebben... zal begin 2022 begonnen worden met de bouw. De vier wooncomplexen zullen tegelijkertijd gebouwd worden.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 En ze wordt dus 68 jaar vandaag. Dan hebben we een Nederlander, George Baker. Een Nederlandse zanger. En hij is geboren in 1944. George wordt dus 77 jaar. Johannes Bouwers, beter bekend onder de naam George Baker... is een Nederlandse zanger bekend met, van zijn groep de George Baker Selection... Hans Bouwers werd geboren als enig kind van de Nederlandse moeder en een Italiaanse vader... die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger dat de Nederland bezet hield. Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders in de Zaadstreek opgevoed. Hij ging al vroeg werken. In 1967 solliciteerde hij als zanger bij de Zaanse band Soul Invention... Hij werd aangenomen en een jaar later werd de naam van de band gewijzigd in George Baker Selection. Als liedjeschrijver schreef hij ruim 600 liedjes en er zijn circa 25 miljoen platen verkocht.